Vijf uur. Patrick Holtkamp, NOS Journaal. De Indonesische president Widodo heeft een gratieverzoek van zijn Braziliaanse collega Rousseff afgewezen. Zij vroeg in een telefoongesprek met Widodo om het doodvonnis van twee landgenoten niet te voltrekken. Een van hen is een 53-jarige Braziliaan die waarschijnlijk dit weekend samen met vijf anderen wordt geëxecuteerd wegens een drugzaak. Ook de Nederlander Ankim Kim is daarbij. Hij werd in 2003 veroordeeld voor betrokkenheid bij de productie van ecstasy. Rousseff heeft Widodo gewaarschuwd dat de betrekkingen tussen beide landen ernstige schade kunnen oplopen als de executies doorgaan. Ze heeft het Vaticaan gevraagd om zich met de zaak te bemoeien. Minister Koenders had al forse kritiek geuit op het plan om de seks te executeren. Ook hij probeert op alle mogelijke manieren de executies te voorkomen. De Europese Commissie wil één belastingstelsel voor bedrijven in de hele Europese Unie. In een ingezonden brief in Dagblad Trouw schrijven de eurocommissarissen van Mededinging en Financiën dat nog dit jaar een begin wordt gemaakt met het aanpakken van belastingontduiking door bedrijven. Aanleiding voor het plan zijn de onthullingen van onderzoeksjournalisten uit 26 landen. Die publiceren documenten met constructies die zijn goedgekeurd door de Luxemburgse Belastingdienst. Bedrijven konden door die afspraken belasting in andere landen, zoals Nederland, ontwijken. De Europese Commissie hoopt dat er genoeg politieke wil is om de belastingontwijking tegen te gaan. In Niger zijn doden gevallen bij demonstraties tegen de cartoons van het Franse weekblad Charlie Hebdo. Volgens de politie kwamen drie burgers en één politieagent om het leven. Demonstranten staken vlaggen en autobanden in brand en ze vielen Franse en christelijke doelen aan.